Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het Koninklijk Huis erfbelasting gaat betalen. Het is voor het eerst dat behalve D66, PvdA en SP ook de VVD zich daarover uitspreekt. Regeringspartij PvdA en oppositiepartijen SP en D66 willen dat de koning, de koningin en prinses Beatrix ook over een deel van hun inkomen en vermogen belasting gaan betalen. Dat gaat de VVD te ver. Het kabinet wil tot nu toe niet aan de belastingvrijstelling van de oranje de PvdA wil vanavond een motie indienen om een deel van het vermogen te belasten. In Israël zijn weer twee steekpartijen geweest, ondanks verscherpte veiligheidsmaatregelen. In Jeruzalem werd bij een bus een Israëlische vrouw neergestoken en een onbekende dader viel een groep politiemensen aan met een steekwapen. Hij werd doodgeschoten. De identiteit van de daders is nog niet bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn bij geweld zeker zeven Israëli's en zo'n dertig Palestijnen om het leven gekomen. De Verenigde Staten sturen 300 militairen naar Cameroen om te helpen bij de strijd tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram. De eerste militairen zouden al zijn aangekomen, ze gaan kwartier maken. De troepen gaan op de grond en vanuit de lucht surveilleren, heeft een functionaris tegen persbureau Reuters gezegd. Het Witte Huis benadrukt dat de Amerikanen zich niet actief in gevechtssituaties zullen mengen. Bij een gemeenteraadsvergadering in Den Haag zijn agenten ingeschakeld om te voorkomen dat tientallen burgers de raadzaal zouden binnendringen. De gemeenteraad bespreekt vanavond een plan van het college van BMW om op drie locaties 2100 asielzoekers en vluchtelingen op te vangen. Belangstellenden moesten de vergadering in de foyer volgen op tv-schermen. Tientallen burgers waren het daar niet mee eens, ze wilden naar binnen. De politie heeft ze naar de foyer begeleid. Het weer bewolkt, op veel plaatsen af en toe regen.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 Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1119. Welkom bij twee uur lang nieuwe muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Benno Veugen en we gaan luisteren naar eh, weer een enorme variatie aan muziek. Van world en folk muziek tot meditatieve eh, en, eh, muziek om bij te relaxen enzovoorts enzovoorts. Peaceful Radio heeft ook een website, peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Še ningunam ferur Gilen klune anum brachkan Elik bekkos giunag lun Echik sundag nengashka Še ninglune dag pushtri Von kutshpi Gecenin glonen verur Gelen glon yanım bırakkan Elif bek kız ki yanılur Eçik bist ohne Geschirr. Oh, my love, feel me washing thy feet. All thy sorrows, they rain down on me. Now derision and scorn be my crown of thorns. By an ordeal of blood am I fractured and torn. Oh, my Jesus, be sweet to me my Jesus, be sweet to me. In the darkness, thou lifteth the veil. I receive thee, my heart is thy grail. I am humbled and high, I am soul, I am sky. From the burial tomb to redemption in Jesus, be sweet to me. Oh, my Jesus, be sweet to me.